uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De, de rechtbank acht hem schuldig aan poging tot moord. De man van 45 is een rechtsradicaal die tegen de politie zei... dat hij het niet eens was met het Duitse vluchtelingenbeleid. Justitie had levenslang geëist. Burgemeesterskandidaat Henriette Reker werd in oktober in haar nek gestoken... en raakte zwaar gewond. Een dag later werd ze verkozen. Inmiddels is ze hersteld. In Moerdijk is de schoonmaak van de bodem van Chemiepak begonnen. Het chemiebedrijf brandde in 2011 af en de omgeving raakte zwaar vervuild. De grondsanering is de laatste fase van het schoonmaaktraject. Het gaat een paar jaar duren voordat de grond helemaal schoon is. De kandidaat voor het Britse premierschap, Michael Gove, verwacht dat er pas volgend jaar werk wordt gemaakt van de Britse uittreding uit de Europese Unie. Volgens de huidige minister van Justitie gebeurt dat pas als het land er klaar voor is. Het is de vraag of Gove wel partijleider wordt van de conservatieven. Partijgenoot Theresa May heeft meer steun. De afperser van de Jumbo-supermarkten is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar. Zoals het Openbaar Ministerie ook had geëist. Alex O. ontkende alle betrokkenheid. Maar volgens de rechtbank heeft hij vorig jaar bij zijn volle verstand Jumbo afgeperst. Bij twee filialen plaatste hij explosieven en één daarvan ging ook een kleine bom af. Bij Jumbo kwamen 15 dreigmeldingen binnen. De dader eiste telkens bitcoins, een digitaal betaalmiddel. In Den Haag is een historische tram ontspoord. Niemand raakte gewond, maar het voertuig zorgt wel voor opstoppingen. Hoe de tram heeft kunnen ontsporen is niet duidelijk. Het gaat om een tram van het Haags Openbaar Vervoermuseum... die in 1952 is gebouwd. Het weer dan nog. Vanavond klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen geregeld zon, maar af en toe een bui. Het waait flink en het wordt hooguit 19 graden. Zondag weinig verandering, wel minder wind. Dit was het en Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste vertraging is er in het midden van het land. Op de A1 bijvoorbeeld van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 6 kilometer.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 Eh, Je weet het nog niet. Maar als ik zo naar buiten kijk is het alles behalve zomer. Alvero Soler. Met Sofia de nummer 22 van deze week. Over een klein half uurtje gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. En dan een kwartiertje later eh, zijn we aangekomen aan de top 3 van eh, deze week. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Blijf dan gewoon luisteren. Tot 5 eh, uur zijn we bij je. Met de heetste hits van Europa. Maar eerst krijgen we van mij kleine resume van de eerste helft van de lijsten die we al wel en niet hebben gehad papier erbij als je het eh, wil weten. Nummer 40 van deze week was uh, Birdie met Keeping Your Head Up. Op nummer 39 staat Duke de Man met Ocean Drive. 38, 10 plaatsen gezakt deze week is Rochelle met All Night Long. Major Lazer samen met Nylon Light It Up staat op 37. Eh, Nieuw binnengekomen op 36 is Sam Veld samen met Lucas en Steve... featuring Wolf met A Summer On You nummer 35 is eh, Jazz Glynn met 1 God Far To Go. En Lucas Graham met Mama Zet is nieuw binnengekomen op 34. Op 33 vinden we dan Meu met Final Song. En David Guetta met This One's For You vinden we op 32. Op 31 staat de laatste nieuwe binnenkomer Selena Gomez met Kill 'Em With Kindness. En op 30 vinden we Chainsmokers met Don't Let Me Down. Ellen Walker met Faded staat op nummer 29 en op nummer 28 staat Tuyamo met Drop Dead Low. Op nummer 27 99 Souls met The Girl Is Mine. En op 26 Megan Trainer met No. Op 25 G-Eazy, Beberex met Me, Myself en I. En op 24 vinden we dan Dubs met eh, Angel. Op 23 staat Mike Bosna, I Took en Ibiza. En op 22 staat Alvaro Soler met eh, Sofia. Op 21 staat eh, Charlie Puth staan met eh, Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En op nummer 20 staat 21 Pilots met eh, Stressed Out. Eh, de Euro Breakdown op vrijdag.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 De nummer 19 eh, van eh, deze week. We gaan eh, door met de nummer 17, wat ik al eerder heb uitgeroepen als de, de zomerhit van 2016. Maar ondertussen zijn nog meer kanshebbers. Dit is DNC met Cake by the Ocean.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 living dangerously. turn me off. nummer 15 eh, van deze week is eh, Pink met Just Like Fire. En ehm, daarvoor hoorde je DNC de nummer 17 met eh, Cake by the Ocean. Hey, voordat we aan de top 4 gaan beginnen, eerst een uh, kleine resume van de laatste 10 nummers. Want ik heb er weer een paar overgeslagen. En denk, nou, wie stond daar nou? Ik ga het je vertellen. Op 20 vonden we 21 Pilots met Stressed Out. Op 19 Gnesa met Olivia O'Brien met I Hate You, I Love You. Op nummer 18 Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. Prachtige zomerse plaat. En op 17 dan uh, eh, DNC, Cake by the Ocean. Op nummer 16 Ellie Golding, Something in the Way You Move. En op nummer 15 Pink met Just Like Fire. 14 is in handen van uh, Dua Lipa met Harder Than Hell. De nummer 13 is voor uh, Dubs met La La Land. Op nummer 12 staat Walking on Cars met Speeding Cars. En op nummer 11 staat uh, Dua Lipa, maar dan met Be The One.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 She doesn't have to look back to know where she's gotta go. Een van de negen zittenblijvers is eh, deze nummer 9, James B met Best Fake Smile. En daarvoor hoorde je eh, Charlie Poet met One Callaway. Hey, wij gaan naar de nummer 8 toe. In plaats die zes weken in de lijst staat, vier plaatsen gestegen, Ariana Grande. van eh, deze week. Ariana Grande met eh, Interview. het is half vijf geweest. Tijd voor... Inderdaad, de Nederlandse top 40 ga ik je vogelvluchten met je doornemen... die op dit moment eh, gepresenteerd wordt. En die kun je natuurlijk niet luisteren omdat je naar ZFM luistert. Dat eh, begrijp ik wel weer. op nummer 40 in de Nederlandse top 40 staat eh, Jonas Blue met Fast Car. Nummer 39 is Mr. Polska samen met Teske met het nummer Samen nieuw binnengekomen. Op nummer 34 is Janique met Field the Love met de Sam Veld edit nieuw binnengekomen. Op 32 staat Chester samen met John Legend met Summer Nights. Ook een nieuwe binnenkomen. En op 29 is ook nieuw binnengekomen Time Flies met Once in a While. DNC Cake by the Ocean staat op 28. Eh, op nummer 23 staat 21 Pilots met Stressed Out. Op nummer 20 vinden we dan Cheat Codes met Sex. Eh, Fifth Harmony Work From Home staat op nummer 19. En Harder Than Hell van Dua Lipa staat op een 18e plaats. Ariana Grande met Interview staat op een 16e plaats in de Nederlandse top 40. En Adele met Send Me Your Love op een mooie 13e. Na de top 10 dan. Dior met Elvis Crespo eh, voert de top 10 aan met Bailar. Op nummer 9 Enrique Iglesias met Duelle El Corazon. Op nummer 8 staat uh, Vice met Hey. David Guetta, This One For You op 7. Sia met Cheap Thrills op nummer 6. Galantis met No Money op 5. This is What You Came For van eh, Calvin Harris en Rihanna vinden we op een vierde plaats. Op een derde plaats staat Kungs vs. Cooking on Three Burners met This Girl.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 Oh, yeah. snel door eh, met de nummer 6. Kangs versus Cooking of Reburners met uh, Van de week waren ze op eh, televisie te zien met hun nieuwe single. Ik ben benieuwd wanneer die in de lijst komen. Maar eerst is deze eraan de beurt. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Chili Peppers. Dark Necessity is de nummer 5 eh, van vandaag, van deze week in de Europese top 40. Eén plaatsje gestegen in eh, hun eh, zevende week alweer. Hey, we zijn bijna aan de top 3 aangekomen, maar niet voordat we natuurlijk de nummer 4 is draaien.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 Vier 4 van eh, deze week. Ariana Grande met eh, Dangerous Woman. En dan zijn we toegekomen aan de top 3 van eh, deze week. En voordat we die gaan draaien, gaan we eerst even luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag.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 Tevens ook de hoogste notering van uh, nummer 3. Terwijl dat uh, eh, Jannie Wassenaar hier van de cd-speler aflikkert. de laptop van Hans, sorry. De laptop van Janny, dit is maar net hoe je het ziet. Gaan wij ons opmaken voor de nummer 2 van deze week. 12 weken lang in de lijst. Hoogste notering was nummer 2. En eh, helaas eh, vorige week ook op 2. Eh, dus blijven zitten. Een van de ne negen zittenblijvers van deze week. Dit is Willy William met Ego op nummer 2 hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown.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 ik sta alweer een eh, virtuele DJ eh, te hijgen. Ik weet niet eh, precies wat het is. Oh nee, hand staat in mijn nek te hijgen. Dat was het. Daar bestaat staat een, naast me staat een virtuele DJ. We zijn helemaal klaar voor het volgende programma. Dit was Justin Timberlake, Can't Stop The Feeling. De nummer 1 van deze week één vorige week en die week ervoor en die week ervoor. En ik ben bang volgende week ook. En dan zit ik weer niet op te letten, hè. 26-jarige aflevering 27 van vrijdag 1 juli 2016 zit weer op. Deze week hadden we 16 stijgers, 9 zittenblijvers, 12 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Lucas Graham met Mama Zet staat in de lijst. Lina Gomez staat in de lijst en Sam Pell staat in de lijst. Hey, ik bedank jullie allemaal weer eh, voor het luisteren deze week, deze dag, deze twee uur. naar deze leuke uitzending van de Euro Breakdown. Straks eh, tussen 5 en 7 veel plezier met Zandvoort Rijdorm.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...